En er komt een nieuwe film aan met de huidige kastleden. Ik ben benieuwd. En zometeen dit uur nog hebben wij het, artiest in het licht. Een hele leuke die jarig is. we hebben ook nog in de show het interview met Mike Dane en met Danny Verroger. Dus blijf lekker luisteren naar deze Zandvoort Lunch. En ook natuurlijk heel veel muziek hier op de Zandvoortse Eter op 106.9 FM of www.zfm-live.nl. En daar kan u ons mee in de studio kijken. Dus ik zwaai even naar de kijkers. Hallo, hallo, hallo. Daar ben ik weer. En eh, het mannetje van de radio. En wij gaan luisteren naar muziek hier op ZFM Zandvoort. En de muziek doet het even niet, dus we gaan even wachten wat er aan de hand is. Ja hoor, we gaan luisteren naar Miss Montreal hier op ZFM Zandvoort. En dat is geen Miss Montreal. Het gaat lekker, mensen. Het gaat hartstikke goed weer. Even kijken, wat is er nou mis? Hij, hij blijft vastlopen, de computer. En dat eh, gebeurt wel eens. En, en, dat gaan we niet meer herhalen. Hij eh, maakt binnenkort een comeback met zingen. En eh, dat is hartstikke leuk. Want daar hebben we het nu eh, in ieder geval over Gordon. En eh, hij heeft een liedje voordat hij stopte met zingen met Wesley Klein gemaakt Jong voor altijd. En eh, dat is een duet. Die had hij al eerder uitgebracht. En die staat op zijn afscheidscd En binnenkort maakt hij weer een comeback-cd, heb ik gehoord. Dus hij is nu naar Amerika met allemaal eh, leuke stemoefeningen uh, aan het doen. En kijken of hij nog wel kan zingen. Maar eh, geloof ik, volgens shownieuws betekent dat dat hij binnenkort wel weer kan zingen. Zometeen de artiest in het licht. En hebben we natuurlijk het interview met Mike Dane en Danny Vroger. U gaat luisteren naar Gordon Jong voor altijd we hebben weer muziek. Gelukkig hoor. Want een radio zonder muziek, dat is natuurlijk geen radio. En u wil natuurlijk liever luisteren naar muziek. Belangrijk. Jong voor altijd. Gordon en Wesley Klein. Hier op ZFM Zandvoort. Het was groener aan de overkant als ik geloof mag wat anderen zo vaak beweren Waarom dat is geboven mijn verstand Kunnen we alle mooie dingen dan niet eens waarderen Wat moet ik doen? Waar kan ik gaan? Wat dat betekent moet ik nog eens aan mijn vader vragen. En ieder zuid krijgt zijn eigen deel. Al is het nacht en komt zomaar een geluk op dagen. Mijn zakken leeg, alweer geen poen. Maar ik blijf optimistisch wakker.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 En daar hebben we een paar mensen gesproken over natuurlijk de band met Yves Berensen. Maar ook, want hij is natuurlijk een Zandvoortse artiest. En hij heeft allemaal leuke, gezellige artiesten uitgenodigd. Waaronder natuurlijk Ehm, Lange Frans, Quincy, eh, Thomas Bergen en nog vele anderen. En waar ook Mike Dane. En daar spraken wij even mee. Mensen nodig uit 2019 op het Radersplein. Mooi evenement. Een van de genodigden was eh, Mike Dane. Die heeft hij ook uitgenodigd. Uh, Mike, hoe was het op het mooie plein te staan? Ja, echt onwijs. Als je ziet eh, hoe fantastisch dit is, dat je gewoon op een afgeladen plein zo vroeg in de avond al ja, je ding mag doen. En zo'n fantastisch podium als wat er staat. Eh, alles hoe super het geregeld is. En hier dan mag staan zingen tussen al die geweldige collega's. Ja, vind ik eh, een fantastische kick. En adrenaline gewoon dik, onwijs. Kijk, als je de samenwerking tussen jou en Yves gaat kijken naar zeven jaar geleden. Hoe is die ontstaan? Ja, we zijn natuurlijk net zoals Yves was eh, straks al zei, eh, eigenlijk kroegie eh, tegenover kroegie tegen elkaar aan het zingen gegaan. En van kroegie allebei gewisseld, bij elkaar gaan zingen. En ik vind het gewoon ja, super tof dat ondanks het succes wat Yves heeft en wat, wat hij zo verdient, wat is dus wat een vakman geworden. Dat, dat hij mij dan de kans geeft om hier tussen te staan. Ja, alleen maar dankbaarheid. Alleen maar dankbaarheid. Hey, als je kijkt naar de line-up, wat denk je dan? Ja, dik. fantastisch dat ik uh, hier nogmaals wat ik zeg, dat ik tussen zulke... Het zijn allemaal A-artiesten voor mij. Dat ik hier dan nou toch als enigste eh, tussen mag staan. Ja, te gek. smaakt dit naar meer? Ja, juist. Dit is, heb ik altijd al gezegd. Dit is, dit is mijn ding natuurlijk. Dit is eh, waar ik van hou. En dit is waar ik voor leef. En, eh, ja, fantastisch. Het jaar duurt toch een half jaar. staan er nog leuke dingen te gebeuren komend half jaar? Nou ja, we zijn natuurlijk druk bezig met een nieuwe single die binnenkort gelanceerd gaat worden. We gaan eerst eh, even een week eh, Spanje zingen weer in september. En ja, het, eh, het hele jaar, de agenda in principe, die gaat als een malle. Dat gaat hartstikke goed. Als ik jou vergeef, je laatste uitgebrachte single loopt nog steeds als een knetter. Ja, beukplaat. heel erg blij mee. alle collega's in het land die zingen hem ook. Daar ben ik super dankbaar voor. En ja, wie weet wat de volgende gaat doen. Het zou tof zijn dat we, als we weer zo'n beukertje kunnen maken. En ik zeg dat het gebeurt. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes. Dankjewel. Op de hoek van de straat sta je in het felle licht. Met je haar door de war, een verlopen gezicht. Je staat goed met je voor, ja ik sleep je erdoor. Maar ik wil dat je weer normaal gaat leven. Hé, hey, waar is nou je lach, die ik vroeger vaak zag? Vergeet toch wat hij je zei, want je hoort nu bij mij. twilight zone I can't recall when I last had a laugh My friends are talking behind my back They'll worry about me when they go out without me Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state I don't wanna think that it's too late For you and I to make things right It's a beautiful morning The sun wherever you are now. Won't you get it on the radio Make it a hit on the air So you would hear it everywhere And you would think that it's pretty good Two friends told you You understood It's me and I'm hoping for a new beginning If you happen to hear it, won't you listen? in the car, sing in the bus, and I'll sing at the bar Sing it to everyone you love. Ja, Love Song hier op ZFM Zandvoort. Van Velsen hoor je hier. En eh, hartstikke leuk natuurlijk. En Van Velsen, ons kleinste zanger van Nederland kan ik wel zeggen. En wat een entertainer is dat. Eh, we gaan door met het eh, programma natuurlijk. Met eh, onze vaste item, artiest in het licht. En ah, na het eerste uur hoorde u dat Monique van de Werf jarig was. En vandaag hebben we ook nog een leuke jarige. En dat is ook een Nederlandse zanger. En niet Nederlandstalig, maar wel een Nederlandse zanger, entertainer. hij zit in de band Kane. En dat is Dinant Woesthoff. En Dinant kent we natuurlijk wel allemaal als ja, de weduwnaar, moet ik zeggen eigenlijk, van Guusje Nederhorst. Van ja, in ieder geval Roos van Goede Tijden. Die kent u natuurlijk allemaal wel. En ze hebben natuurlijk samen het, het Woezel en Pip verhaal heel erg mooi eh, opgericht. En het Guusje Nederhorst Foundation. En uh, Dinant Woesthoff eh, is in 1972 geboren.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 En eh, Ondertussen gaat hier een telefoon, maar dat komt straks wel. Hey, verder, eh, dames en heren, we hebben van het weekend weer hoop te doen in het dorp. En eh, dat eh, begint allemaal dit weekend natuurlijk, wat ik al zei. Vandaag begint het. 6 tot 8 september is er historisch kampioen op Circuit Park Zandvoort. Er zeker moeten moeite waard. zijn nog een paar kaarten te kopen. Dus wilt u daarheen gaan, ga dan naar www.circuitparkzandvoort.nl En 7, ja, 7 september hebben wij, zaterdag is dat, hebben we een heel mooi iets. Dan is, weer, is de historische kampioen eh, paradeauto's. En dat betekent dus dat er een parade is vanaf 7 uur eh, rond in het dorp. Dus rond de Haltestraat, Radersplein en nog heel veel andere plekken zijn al deze auto's te zien vanaf 7 uur. En vanaf 7 uur begint ook het muziekfestival. En een eh, muziekfestival met een hele leuke band op, ja, op het Radersplein. En het is zeker de moeite waard om daarbij te zijn. En vanaf 7 uur is iedereen daar van harte welkom. En vanaf 8 uur begint trouwens de muziek. En het festival begint gewoon om 7 uur met de parade. En daarna live muziek op het Raadhuisplein. En eh, wat er ook is rondom het Historisch Grand Prix. De opening eh, van, uh, van Historisch Grand Prix tentoonstelling is geweest. afgelopen week. En ehm, u kan vanaf, van, in ieder geval vanaf 10 uur tot en met... Ehm, 9 uur terecht in het Zandvoort Museum om deze expositie te bekijken. Dus het museum blijft ook vanwege de expositie langer open eh, tot 9 uur. Wat er eh, daarna, dat weekend later is, daarna is er nog heel veel meer. En dat is allemaal te vinden in onze ZFM Zandvoort app. Download hem gewoon eventjes eh, via de welbekende downloadshops. En dan komt het helemaal goed, ga ik maar ervan uit. U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch op niet het artiest in het licht. <laughs> In ieder geval op ZFM Zandvoort. En, eh, en eh, heeft u een tip voor redactie? Dat kan www.redactie... Of nee, ik zeg redactie.zfmzandvoort.nl En eh, daarmee komt het helemaal goed. En wij gaan luisteren naar Robbie Williams. She is Madonna hier op ZFM Zandvoort. sinds jij bij me bent, me lief, heb ik geen zorgen meer. Omdat ik zo veel om je geef. Al kan ik mij nu nog meer wensen. Jij kwam en zag Vind jou, dat kent geen grenzen. Vanaf de dag dat onze liefde is gestaan. hier op wij mijn Zandvoort, omdat ik zoveel om je geef. Dat is een eh, liedje die ik een paar jaar geleden heb uitgebracht. En ik eh, kan daar best wel altijd wel leuk op swingen. En eh, dames en heren, het is tijd voor het interview met Danny Vroger. Die ik afgelopen weekend heb opgenomen samen met Danny. En ehm, dat eh, gaat natuurlijk over Yves Berens nodig uit. Het laatste interview hier op ZFM Zandvoort. Uit hier eh, vandaag op uh, eh, 31 augustus. we staan op het Raadersplein. Ik, ik heb hier Danny Vroger naast me staan. Danny, een jaar geleden stond je hier ook, maar dan in een andere setting. Ja. wat is jouw band met Yves? Wat zeg je? Wat is, wat is jouw band met Yves? Mijn band met Yves? Nou, Yves is al nou, ik denk een hele tijd een, hele goede vriend van mij. Ehm, hij kwam al bij mij binnen in Bolian, ehm, nou, voordat hij nog zelf wilde gaan zingen. Dan was het meer zo van, nou zing even een liedje mee. En eh, nu eh, staan we nu gezellig samen hier in Zandvoort. Hartstikke leuk. Ehm, als eerste gefeliciteerd, want er zit een klein aan te komen. Gaat allemaal goed thuis? Ja, zeker. Nog, eh, nog drie weken, als het goed is. En dan, eh, ja, dan hebben we de gezinsuitbreiding. Spannend. In de muziekwereld staan er nog leuke dingen te gebeuren? Heel veel leuke dingen. Maar daar kan ik weinig over zeggen. maar er gaat echt best wel veel gebeuren. Ehm, ja, wat ik zeg, ik kan er nu niet al te veel over zeggen. Maar ja, nee, we gaan echt, echt knallen. Ja. Zometeen eh, ga je op het mooie podium optreden. Ga je nog iets speciaals doen op het podium qua muziek? Nou, nee, ik doe meestal wel eh, wat ik door het hele land doe. Eh, ik denk dat dat hier ook wel gewoon goed is om te doen. Ehm, misschien als er mensen nog een verzoekje hebben, dat we er nog wat in kunnen gooien. Maar ik denk, ik denk dat ik gewoon meestal het standaard ding doe. Heel erg bedankt voor je tijd en succes met je optreden zo. Graag gedaan man, dankjewel. Yes. Ja, u luistert naar het interview met Danny Vroger vanaf live, eh, van, of live niet, maar in ieder geval vanaf het uh, Yves Berens nodig uit eh, op het Raadhuisplein van afgelopen weekend. En ja, dat was het ten slotte ook het laatste interview wat wij uitzenden hier op ZFM Zandvoort. Want we hebben het behoorlijk gehad afgelopen week. En hier bij Zandvoort Lunch ook. En uh, daar sluiten we dan ook even af met een liedje van Yves live opgenomen ehm, in Caprera. Loving You hier op ZFM Zandvoort. Loving you is easy cause you're beautiful. And making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you.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 And every day of my life is filled with love in you. Love in you. I see your soul come shining through. And every time that we, mm, I'm more geluisterd naar in mijn Heart. Hier op ZFM Zandvoort, Land het Lunch. Nog een klein kwartiertje. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, honeysuckle chocolate dripping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, honeysuckle chocolate dripping kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to arrive. My heart has been waiting, my soul anticipating your love. that will make. If to me, if I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do when I got some candy kisses for your lips Yes, I got some honey, honeysuckle chocolate dip And kisses full of love for you Yes, I got some candy kisses for your lips Yes, I got some honey, honeysuckle chocolate dip And kisses full of love for you My life has been waiting for your love My arms have been waiting for your love to arrive FM op www.zfm-live.nl Waar we natuurlijk ook te zien zijn op de webcams. En eh, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch, het laatste eh, de laatste vijf minuutjes. En uh, wij eh, in ieder geval eh, gaat het, gaat zetten van van nou, lekker natuurlijk door via de non-stop. Zometeen het weekend in. En nog heel veel andere leuke programma's hier op ZFM Zandvoort. En morgen is natuurlijk, beginnen we met Toebak Leeft in de ochtend vroeg. En dan hebben we om 10 uur Goedemorgen Zandvoort. Daarna Zandvoort, in ieder geval Zandvoort uit Zandvoort. En Zandvoort Nostalgie heb je ook nog. En natuurlijk Rob en Albert-Jan met eh, Zandvoort op zaterdag vanaf 2 uur. Waar inclusief het interview wat we vandaag hebben gehad met de familie Rutte hier op ZFM Zandvoort. In ieder geval, dames en heren, wilt u eh, meer informatie over de radio www.zfmzandvoort.nl. Daar is meer informatie over te vinden over adverteren. Wilt u een tip voor de redactie geven? Dat kan allemaal bij de Zandvoortse Omroep. Dus eh, Blijf lekker op de hoogte. En we hebben ook nog een ZFM Zandvoort app. Dus downloaden kan ook nog. In ieder geval, dit was de Zandvoort Lunch. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En eh, tot de volgende week. Maandag zijn we weer met Dolly Tempierik. En nog heel veel andere natuurlijk presentatoren. Woensdag natuurlijk Hans Wassenaar. Daarna donderdag weer ben ik er weer. En vrijdag ook. En we hebben zomergast Grace van... Ehm, van het Sport- en Cultuurfonds. Een hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Bye bye, tot volgende week. FM.